Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn acht mensen aangehouden na ongeregeldheden in de Schilderswijk. Die begonnen na de Afrika Cup finale. Die werd verloren door gastland Marokko. In Den Haag werd zwaar vuurwerk naar de politie en omstanders gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Ook op een plein in Amsterdam Nieuw-West kwam de ME in actie... omdat agenten werden bekogeld met vuurwerk. Hoeveel mensen daar zijn aangehouden is niet bekend. Marokko verloor de Afrika Cup finale met 1-0 van Senegal. Bij een grote brand in Husen bij Arnhem is gisteravond een schoolgebouw verwoest. De vlammen sloegen uit het dak en de brandweer was uren bezig met blussen. Het pan moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd. Er zaten vier lokalen in het gebouw. Volgens Omroep Gelderland zijn de ouders van de leerling al ingelicht. Over de oorzaak van de brand in Husen is nog niets bekend. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het grote treinongeluk in het zuiden van Spanje. Afgelopen avond ontsporen daar twee hoge snelheidstreinen in de buurt van Córdoba. Zeker 21 mensen zijn om het leven gekomen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Een van de treinen ontspoorde en kwam op de naastgelegen rails terecht... waar een tegemoetkomende trein aankwam. Die ontspoorde ook. Aan boord van de Spaanse treinen waren in totaal ruim 400 passagiers. De partijen D66, VVD en CDA en informateur Letchert praten komende dag weer verder. Gisteren waren ze een dagje vrij. In de middag komen drie experts langs die advies zullen geven over een minderheidskabinet. De drie partijleiders en Letchert zeiden de afgelopen dagen dat er nog veel te doen is. Er wordt nog wel steeds gemikt op de deadline van 30 januari. Het weer, er is kans op mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt.